ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 150 hulporganisaties willen dat Israël stopt met de Gaza Humanitarian Foundation. Dat is op dit moment de enige club die nog noodhulp uit mag delen in Gaza. Toen zij begonnen werden er allerlei beloftes gedaan, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Maar er is niks van terechtgekomen. Het is één grote chaos. De communicatie over hoe laat ze opengaan is onduidelijk. En als die hekken dan opengaan, dan vliegen mensen op dat voedsel af... en geldt echt het recht van de sterkste. En dat is ook de reden dat mensen weer veel te vroeg verzamelen... want ze wilden in ieder geval vooraan staan in de rij. Dat mag weer niet van het leger. Dus hulporganisaties die zeggen, ja, dit is eigenlijk een onmenselijke situatie en dat moet verbeteren. De hulporganisaties hebben er dus geen vertrouwen meer in... en willen dat de VN het uitdelen van noodhulp in Gaza weer gaat organiseren. Na het ongeluk gisteravond op de A9 is een tweede slachtoffer overleden. Bij Bad botsten meerdere auto's en een vrachtwagen op elkaar. Vervolgens brak er brand uit. De twee doden zaten in een van de betrokken auto's. Een vrachtwagenchauffeur die ook bij het ongeluk betrokken was, is aangehouden. Rinus Israël is overleden. Die oud-voetballer is vooral bekend van zijn tijd bij Feyenoord in de jaren 60 en 70. Hij was de aanvoerder toen Feyenoord in 1970 als eerste Nederlandse club ooit de Europa Cup 1 won. De voorloper van de Champions League. Rinus Israël is ook bekend met zijn bijnaam IJzeren Rinus. Hij speelde ook voor Oranje en werd na zijn carrière coach. Hij was 83. De communicatiesystemen van de kustwacht liggen plat. Door een netwerkstoring kan de kustwacht geen marifoonberichten ontvangen of verzenden van en naar schepen op de Noordzee. Marifoons zijn een soort walkie-talkies voor op het water met een veel groter bereik voor lange afstanden en die zijn heel belangrijk. Later op zee eh, gebruikt men eh, de marifoon eh, de radio voor op het water om met elkaar in contact te staan. Maar ook om noodoproepen richting de kustwacht te doen. Ja, en die horen wij nu niet. Reddingsboten kunnen in geval van nood wel nog gealarmeerd worden. De kustwacht is telefonisch bereikbaar op een noodnummer. Krijg je het weer nog. Vanmiddag landinwaarts wat stapelwolken, maar vooral veel zon en heel erg warm vandaag. Maximaal 32 graden in het noorden. In Brabant en Limburg kan het wel 37 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio op best een paar plekken nog wat langzamer... mede vanwege die wegwerkzaamheden op de A10 Zuid. Daarom viel op de A5 en de A8 in beide gevallen drie kwartier vertraging.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 Met een carrière van ruim 50 jaar hebben ze een stempel gedrukt op de muziekgeschiedenis door hun unieke mix van rock, blues, country, Mexicaanse folk en R&B. Deze selectie van themablokken laat zien waarom Los Lobos zo geliefd is bij de fans wereldwijd. Het blokje Roots en Tradities draait om de Mexicaanse roots van Los Lobos – La Bamba bracht de band wereldwijd op de kaart als een ode aan de traditionele Mexicaanse folk. Los Lobos laat zien dat ze hun culturele erfgoed in hun muziek verweven hebben. Dit blokje is een eerbetoon aan hun muzikale afkomst en de invloed van Mexicaanse volksmuziek op hun sound. me das, las demás me das, pobrecita guacamaya. Se acabaron las petallas, ahora sí que comerá. pobrecita guacamaya, ay, que lástima me da. Vuela, vuela, vuela, como yo volé, cuando me llevaron presa, señorita, por usted. Vuela, vuela, vuela, como yo volé, cuando me llevaron presa, señorita, por usted. Marías, calandrias de los nopales. Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. A la tiranana, a la la no. Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. Árboles de la alaveda, porque no han reverdecido. Por eso calandrias canten, con la apachurra el nido. A la tiranana, a la tiranana no por eso les canten, o les apachurre el nido. Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. A la tirana, la, la, a la no. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. en la medianía del mar suspiraba una ballena y en el suspiro decía el que la seca la llena a la tira na, a la tira na, no en el suspiro decía el que la seca la llena mi padre fue gavilán y yo nací pico pico soy como el tan tan donde quiera meto el pico a la tira na, a la tira la no. Todos dan su despedida, pero como hasta ninguna, a la tirana la no. A la no. Todos dan su despedida, pero como hasta ninguna. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. A la tiran la, no, no, no. Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. Los Lobos schuwt de maatschappelijke thema's niet. Will the Wolf Survive is een krachtig statement over overleven en identiteit. One Time, One Night reflecteert op het leven en de uitdagingen in de stad. The Neighborhood beschrijft het harde leven in de buurt en is een waarschuwing voor de realiteit van het bestaan. Dit blokje laat de sociale betrokkenheid van de band zien. City. Brother finds trouble on the street, a piece of rock. whisk just sits and stares. He don't know and doesn't really care. Mother works at a nine to five, hardly makes enough to keep alive. She bows her head with tears in her eyes. Thank you, Lord, for another day. warm aanbevolen. Dit blokje viert de soulvolle rhythm and blues invloeden van Los Lobos. Riva's House is genoemd naar een oude repetitieruimte en staat symbool voor een creatieve broedplaats. Where Lovers Go is een instrumentale Chicano soul klassieker, vaak gebruikt als afsluiter van feesten. Don't Worry Baby laat de warmte en groove van hun muziek horen Triple play. Triple play. Standing there by the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps steal across the floor. He picked up the receiver. He didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door. hier om de rock- en blueskant van Los Lobos. Come On, Let's Go is een vrolijke rocker oorspronkelijk van Richie Valens, die Los Lobos nieuw leven inblies. Jamaica Say You Will is een typisch Los Lobos werkje. Kiko en the Lavender Moon laten een experimentele rockkant zien. Dit blokje is puur energie en plezier. Triple play, triple play, triple play. Jamaica was a lovely one. I played her well. As we lay in the tall grass with the shadows fell, Hiding from the children so they would not tell. We would stay there till the sister rang the evening bell. Jamaica, say you will help me find a way to fill these empty hours. Say come again tomorrow. The daughter of a captain on the rolling seas. She would stare across the water from the trees. Last time he was home, he held her on his knees. Said the next time they would sail away, where they please. Jamaica help me find a way to fill these lifeless sails sun goes down. He never wakes till no one's around. He never stops, can't catch his breath. It's always there, scares him to death. Kiko and the lavender moon, not dreaming about green shoes, haircuts, and cake. And then he wishes the world away. And then he kneels as if to pray. dreams and dreams Kiko and the lavender moon Triple Play. Triple Play. Triple Play. Nu gaan we naar Ballads en de Liefde en zoomt in op de gevoelige romantische kant van Los Lobos. La Pistola y el Corazon gaat over triestheid en onbestemd verlangen. Nog een ranchera over liefde en verlangen. Donna is een cover van Richie Valens, een klassieke liefdesballad. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra la luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando. Ya mis lágrimas se están secando con mi pistola siempre pasó la vida con la pistola y el corazón. No sé cómo amarte, no sé cómo abrazarte Es muy cierto que lloré cuando era niño y también cuando supían mis pobres padres. Pero nunca lloraré por un cariño. Eso lo hacen solamente los cobardes. Sé que tienes muchas ganas de pero tienes mucho miedo a que te siga. Cuando quieras reformar tu mundo aparte. Hasta nunca verte Dios que te bendiga. Que ayer mi destino. Si no tengo ya motivos para quererte. yo hoy para siempre cada quien por su camino. Sé que tienes muchas ganas de dejarme. Pero tienes mucho miedo a que te siga cuando quieras ve formar tu mundo aparte. Hasta nunca verte Dios que te bendiga. deze blokken heb je een reis gemaakt door het rijke oeuvre van Los Lobos. Van hun Mexicaanse roots tot hun maatschappelijke betrokkenheid. Van Chicano's soul tot rock en blues. Los Lobos blijft een inspiratie voor iedereen die van muziek houdt. Bedankt Los Lobos voor al die jaren van prachtige muziek. Tot volgende week. Dag. Cuando pregunten enseguida me opondré. Y si pregunta cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer.